is kroongetuige in het liquidatieproces... tegen onder andere Ridwan Taghi. Vorig jaar werd Dirk Wiersum, de eerste advocaat van de kroongetuige, doodgeschoten. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die Nabil B. bijstaat als vertrouwenspersoon, zou nu ernstig gevaar lopen. De advocaten zeggen dat ze doorgaan met hun werk, maar hebben wel kritiek op de NCTV... omdat ze alleen in algemene zin zijn geïnformeerd en verder geen details krijgen. Afgelopen week zijn opnieuw meer mensen overleden dan normaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat naar schatting 3450 mensen zijn overleden. Ruim 400 mensen meer dan verwacht. zijn tevens 150 verledenen meer, overledenen meer dan een week ervoor. Vooral onder ouderen is de sterfte toegenomen. De oversterfte ligt al sinds eind september hoger dan normaal... met in totaal 4300 extra overlijdens. Tijdens de eerste golf was die oversterfte bijna 9000. Met uitzondering van de hittegolf in augustus lag het sterftecijfer in de rest van het jaar juist wat lager dan normaal. Het bestuur voor Forum voor Democratie ontkent dat er problemen zijn met de ledenraadpleging over het aanblijven van Thierry Baudet als politiek leider. Wel zijn er hekpogingen ondernomen om het referendum te beïnvloeden, maar berichten dat de ledenraadpleging daadwerkelijk is gehackt zijn voor ons bestuur onjuist. Ook ontkent de partij dat de stemming niet anoniem is. Een stem zou niet te herleiden zijn naar een individu. Sinds 6 uur gisteravond kunnen meer dan 45.000 leden tot komende avond 6 uur stemmen over het lot van Baudet. Het weer bewolkt en regenachtig. Er staat een stevige wind bij 4 graden. Overdag is het bewolkt met vooral in het noorden wat regen.